Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. De verdachte van Haag die in Georgië werd gearresteerd is uitgeleverd aan Nederland. 19-jarige Sandro G. is vanmiddag op Schiphol aangekomen. Sandro G. wordt ervan verdacht dat hij eind april samen met Zia B. de juwelier in Den Haag heeft overvallen. 1982 vrijuit, onder wie de hoofdverdachte, president Bouterse. Emiel Roemer is de enige kandidaat voor het lijsttrekkerschap van de SP voor de Tweede Kamerverkiezingen. Vannacht sloot de termijn voor SP'ers om zich te kandideren. Het is de tweede keer dat Roemer lijsttrekker is voor de Tweede Kamerverkiezingen. In maart 2010 volgde hij Agnes Kant op, die na een slecht resultaat bij de gemeenteraadsverkiezingen opstapte. De SP zit de afgelopen maanden in de lift. Opiniepeilingen voorspellen dat de partij mogelijk tussen de 28 en 34 zetels gaat halen bij de verkiezingen op 12 september. De verdachte van de roofmoord op een juwelier in Den Haag die in Georgië werd gearresteerd is uitgeleverd aan Nederland. De 19-jarige Sandro G. is vanmiddag aangekomen op Schiphol. Hij wordt ervan verdacht dat hij eind april samen met Zia B. de juwelier in Den Haag heeft overvallen. De juwelier overleed aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. Sandro G. heeft op de Georgische televisie gezegd dat hij op de juwelier heeft geschoten. Inwoners van Uithoren, die gisteren werden geëvacueerd omdat twee kerktorens dreigden in te storten, mogen weer naar huis. Volgens de gemeente is het gevaar geweken. Gisteren werden tientallen huizen en bedrijven rond de Sint-Jan de Doperkerk ontruimd. Uit bouwkundig onderzoek was gebleken dat omwonenden en passanten gevaar liepen omdat de torens in slechte staat verkeren. De gemeente heeft onderdelen van de torens nu verwijderd of vastgezet. Het weer vanuit het westen steeds meer zon, maar door de wind koelt het af. Vanavond vrijwel overal droog. Morgen af en toe zon. Het wordt dan 11 tot 14 graden. Dit was het NOS. Dit is Wijnald Zwaan bij de e B.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 Aflevering 19 van vandaag alweer 11 mei 2012. In de lijst 18 stijgers, 3 zittenblijvers, 16 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Ik Denk dat ook drie platen uit de lijst gaan natuurlijk. Beyoncé Love on Top na 15 weken. Run en Chanel Monois na 15 weken ook. We Are Young. En in the end Snow Patrol na 13 weken ook uit de lijst verdwenen. Sienna, Where Have You Been is de snelste stijger van deze week. Zij gaat acht plaatsen omhoog. En een slechte week is voor Carl Ray Jepsen en voor Jesse G. Call Me Maybe en Domino zakken beide acht plaatsen. Langs genoteerd, die hoorden we natuurlijk al op 28 voorbij komen. Zes plaatsen verlies in de 17e week. Eh, Jason Mraz, I Won't Give Up. 11 mei vinden we natuurlijk ook wel in de geschiedenisboek, hè? 1502. Christopher Columbus vertrekt voor zijn vierde en laatste reis alweer naar West-Indië. In 1949 het Braziliaanse voetbalelftal wint voor de derde keer de Copa America. In finale was Paraguay met 7-0, dus ze verliezen dus. En eh, Paus Johannes Paulus II arriveert in Nederland voor een officieel bezoek in 1985 op 11 mei.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 vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Short van Dam. Oh, yeah. Uh, yeah. This is more than a typical kind of thing. Felt the Jones in my bones when you were touched. and the days going crazy Can barely think You're replaying in my brain Find it hard to sleep Oh, oh Waiting for my phone to blow Uh-oh, yeah Now I'm here in a sticky situation Got a little trouble, yep, and now I'm pacing Five minutes, ten minutes, now it's been an hour Don't wanna think too hard crime, such a crime, not a single word. Sipping on that wanted to. Everything you said is like gold with the view. Business in the front, party in the back. Maybe I was wrong. Was the outfit really whack? This kind of thing doesn't happen usually. I'm on the opposite side of it. Truthfully, I know you want it, so come and get it. Cheerio. See, I've been waiting all day for you to call me baby. So let's get up, let's get on it. Don't you leave me broken hearted tonight. Oh. Je hoorde de nummer 15 van deze week in handen van Carmen en Broken Hearted. Ondertussen staat zij vijf weken in de lijst, gaat omhoog van 20 naar 15 toe. En de de samenwerking tussen Moon 5 en Wiz Calafia, de Payphone. Die plaats zat vier weken in de lijst, ging omhoog van 21 naar plek nummer 18. Honestly, why are out on the street? Honestly, dat is de single van Hot Ray. In de zesde week blijven zij zitten op plek nummer 14. Cause I got no plan Cause I got no problem zich uit Montreal in eh, Canada, Simple Plan. Samen met de man die wij natuurlijk kennen van het WK voetbal nog, Kneen. Summer Paradise staat ondertussen 11 weken in de lijst. Gaat omhoog van 35, van 35, nee 15, maar is naar 13. Het is een beetje de yo-yo aan het worden van de, de lijst. Want hij zakte eerst en nu weer een beetje stijgend. Het, kijken waar die plaat nog gaat eindigen. your way, honestly hoor, daarvoor nog in de zesde week blijft die plaat zitten op plek nummer 14. Het bijna tijd om de top 10 in te gaan. Voor het zover is heb ik voor jou nog de nummers 12 en 11. En 12 is in handen van Meyer Hattonne en Wrestlekicks. In de vijfde week dat ze nu in de lijst staan gaan ze ook nog eens vijf plaatsen mogen. En wel van 17 naar plek nummer 12. De mooie single heet The Walk. Hot en Rizzo Cakes, The Walk. De vijfde week dus omhoog gaan van 17 naar plek nummer 12. En voordat ik jou de snelste stijger van deze week laat horen, kijken wij eerst even achterom. En dan zien wij staan op plek nummer 20, Florida Sia, The Wild Ones. In de 14e week zak het van 13 naar 20. Natalia Kills, Kill My Boyfriend. In de 10e week zak het van 16 naar 19. Van 21 naar 18 in de 4e week gaan Maroon 5 en Wiz via de Payphone. Lee en I Follow Rivers in de 12 weken omhoog van, naar beneden. Zelfs van 10 naar 17. En zakkend ook van 12 naar 16 in de 12 week Birdie People Help the People. Carmen and Broken Hearted staat 5 weken in de lijst. Gaat omhoog van 20 naar 15. En Hot Shell Ray Honestly was de tweede zittenblijver die we tegenkomen op plek nummer 14. Simple Plan en Canaan Summer Paradise staat 11 weken in de lijst. Gaat omhoog van 15 naar nummer 13. En Hot Hunter en Wurzel Cakes in de Walk hoorde je dus in de vijfde week omhoog van 17 naar 12. En ook in de vijfde week omhoog, maar dan van 19 naar 11, dus 8 plaatsen winst. Die zijn er voor Rihanna. Where Have You Been is met die 8 plaatsen ook nog eens een snel stijgen van vandaag. En is de plaat die tegenkomen op plek nummer 11. Volgende week waarschijnlijk dus wel in de top 10 nu nog net even genoegen nemen met een 11e plek. Someone, I've been everywhere, man, looking for you, babe Looking for you, babe Searching for you, babe night long I've been everywhere, man, looking for you, babe Looking for you, babe Searching for you, babe Vrijdagmiddag half vijf je radio op CFM Zandvoort Leuk dat je hem aan hebt staan Je hoort de Euro Breakdown, hè? Iedere vrijdag tussen 3 en 5 komen ze voorbij de 40 beste platen van Europa CFM, Westkust, weerbericht En tussen al dat hitgeweld kijken wij ook gewoon nog eens even naar wat het weer gaat doen Want we begonnen vandaag met veel wolkenvelden en geleidelijk komt steeds vaker de zon tevoorschijn. Het blijft overal in de regio droog en er waait een matige aan zee vrij krachtige west- tot zuidwestelijke wind. De temperatuur die gisteren nog steeg naar ware omstreek de 20 graden, die komt vandaag wat lager uit. Het wordt maximaal 15 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we dan weer een afwisseling van wat wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en er waait een eh, matige noordwestelijke wind. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 6. Morgen weer prachtig lenteweer, veel zonneschijn. Het blijft droog en een matige aan zee krachtige noordwestelijke wind. De wind die eh, voert wat koude lucht aan en daardoor blijft de temperatuur wel steken op hooguit 12 graden. Zaterdagavond en in de nacht naar zondag is het weer helder en bij een tot zwak afnemende naar west draaiende wind daalt de temperatuur flink naar waarde rond de 4 graden. Het kan zelfs op wat vorst aan de grond. Zondag dan is het ook weer prachtig lenteweer op zonneschijn. Ook dan blijft het droog en een matige zuidwestelijke wind. De temperatuur die klimt wel iets uit het dal en die stijgt in de middag naar waarde rond de 14 graden. normaal voor deze tijd is het toch wel 18, 19 graden. Dus we zitten wel een beetje onder de trend van de lekkere temperaturen. We gaan de top 10 in van de lijst van Europa. doen we niet met de nummer 10. Die slaan we over Chris Brown, Turn Up The Music, zakt van 5 naar 10. En ook John Mayer zakt met Shadow Days van 8 naar 9. Nickelback gaat wel omhoog. Van 9 naar 8 is dit de single Lullaby.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 deze week is van DJ Fresh en Rita Ora. Hot Right Now in de zevende week blijven zitten op plek nummer 6. Of Monsters en Men voor Little Talks in de zevende week omhoog van 11 naar plek nummer 7. En vijfers voor Azalia Banks en eh, Lizzie J. 212 in de zevende week van 7 omhoog naar 5. chill. Word who made ya? I'm a rude bitch, nigga. What are you made up of? Oh? Made up of? Oh. I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma do one two. Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do one two. Fuck. Fuck like you do one two. Come, you gated, get discovered. I'm a two one dude's cock. A licking in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run, you could get shot, homie, if you want to. Put your guns up, tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga, you know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too, I'm the one to you day. I'm the new Shifu, young Rapunzel. Who are you, bitch, do lunch? I'ma ruin you, cunt. I'ma ruin around you When your goon sprayed up, bet this bitch won't get a match you won't do much See, even if you do want to bust You bitch, you get your cut and touch your crew up too Pop, you playing with your butter like a boo Won't you cock the gun too? Are you do eat goon, hun? I'm fucking with your cutie cue What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch keep hating I'm a new one too, huh?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 Maar in de twaalfde week is de room over en zakken ze van 1 naar plek nummer 4. Een plaat die drie weken korter erin staat en ook nog eens op plek 3 straat. Die is van Jason Derulo. Breeding staat 9 weken in de lijst en net als vorige week is het de nummer 3 van Europa. I only miss you pictures of you week nog de nummer 4 van Europa. Nu omhoog naar 2 in de negende week. Quintino en Sander Silva en Epic. We nog één plaat te gaan. Die plaat stond vorige week nog op 2 en in de tiende week is het er eindelijk gelukt om de beste plaat te worden in Europa. Emile Sandé en Next To Me. bovenaan de lijst van Europa. Emile Sandé, Next To Me. Christina Sander Silva en Epic en Jason Rulo met Breeding maken de top 3 wel weer compleet. Train stond vorige week nog bovenaan met Drive By, zak nu naar 4 en van 7 omhoog naar 5. Azalia Banks, Leslie J en 212. DJ Fresh With Hour, Hot Right Now op 6 en Of Monsters en Men Little Talks op 7. Nickelback en Lullaby vinden we dan op 8. Eh, en 9 is er voor eh, John Mayer, Shadow Days, Chris Brown, Turn Up To Music.